Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat de Russische president Poetin er snel voor moet zorgen... dat de berging van de slachtoffers van de neergeschoten vlucht MH17 in Oost-Oekraïne zorgvuldig gebeurt. Rutte sprak van een intens gesprek met Poetin. Op een persconferentie in Den Haag zei Rutte dat hij het walgelijk vindt... dat mensen in het rampgebied lopen te rotzooien met persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Hij belde vandaag ook met premier Cameron van Groot-Brittannië en zijn collega Abbott van Australië. Zij steunen Rutte in de eis dat Poetin in actie moet komen om de situatie in Oost-Oekraïne te verbeteren. In Brussel en Parijs zijn demonstraties tegen het Israëlische geweld in de Gazastrook uit de hand gelopen. De demonstratie in Brussel begon vreedzaam, maar aan het eind sloeg de sfeer om. Zo'n honderd jongeren riepen leuzen en richtten vernielingen aan. Een aantal politieagenten raakten lichtgewond. Er zijn geen berichten over arrestaties. In Parijs gooiden pro-Palestijnse jongeren stenen naar de politie en die antwoordden met traangas. Hoewel de betogingen in Brussel en Parijs waren verboden, kwamen er duizenden mensen op af. Een demonstratie in Londen met zeker 10.000 mensen bleef rustig. Bij een controlepost in Egypte hebben gewapende mannen 15 grenswachten gedood. Volgens het leger zijn drie aanvallers omgebracht. Bij de aanval werden raketwerpers en machinegeweren gebruikt. Het is een van de grootste aanslagen sinds president Morsi ruim een jaar geleden werd afgezet. De controlepost in het zuidwesten van Egypte bij de grens met Libië werd een paar maanden geleden ook al aangevallen. Het weer, het blijft vanavond op veel plaatsen tussen de 25 en 30 graden. In het zuidwesten zijn er wel wolken en is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer.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 is it poison in your blood? welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... op deze zaterdagavond 19 juli 2014. Mijn naam is Mario Zand en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... het eerste uurtje het beste van dance, R&B, beetje pop tussendoor... het laatste shownieuws, de party-update... en natuurlijk de 10 boven beste platen voor de dansvloer. Als opening horen we DJ Generous met Higher and Higher. Onderweg zometeen Jello... Maar is die de Criminal Vice met Do It? love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. Yeah, that my puppy. I love you, love you, love you, puppy. Down for a brother like you. Take it to you right in the car, that's you. We could first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J Love True. All day, 24 hours. Feeling like I'm on when it's crowded. If you wanna hear your name, I shout it. Boy, you the shit. Go and take a power. Shit, I, I love you, mommy. Huh? Sh shorty got me catching feelings. And that rave drop, reaching for the ceiling. South South Bronx, Teterboro, just overseas. Take the pins out of here, drop to her knees. Oh my, I'm a die like oh my. Speed it up, slow my, throw it back, throw my. Rock, rock gators like my Detroit plays. You can hate the lovers, you can love the haters. Huh? From the bottom, it been real. From the bottom bottom, shorty been trail. And even though we made it to the top, still J Lo from Duck Duck the Block. I love you, mommy. I, I love you, mommy. Baby, you the shit. I, I love you, mommy. I think I love just who you are. We haven't grown apart. my puppy. I love you, love you, love you, puppy. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Worden muziek van Jello met I Love You Puppy. En daarvoor je de Criminal Vice met Do It. Dat uh, Kim Kardashian en Kanye West een bijzonder huwelijk hebben was al duidelijk. Maar dat Kanye ook vrij aparte humor heeft, wisten we nog niet. Kim Kardashian is aan de bruiloft en haar zwangerschap een paar kilo aangekomen. En Kanye herinnert zijn vrouw daar regelmatig aan ken jij, maakt er constant grapjes over, al dus een anonieme bron. Hij knijpt zelfs af en toe in haar buik en vraagt of ze weer zwanger is. Hij houdt van haar enorme billen. Maar verder wil hij liever dat ze strak en gespierd is. Kim zou daarom eh, meerdere keren per dag sporten om weer af te vallen volgens de bron heeft Kim veel heimwee naar de tijd dat ze weer ultra slank was. En ja, dan zeggen we altijd maar, dan had je geen kinderen moeten nemen. En de Engelse radiocollega Adam Carroll is zo'n fan van Robin van Persie... dat hij nieuwe lyrics voor de Pussycat Doll track Doodje heeft geschreven. En nodig lead zangeres Nicole Scherzinger uit om over van eh, Persie te zingen. En dat deed ze ook Doodje. Wish Your Striker was eh, Robin van Persie... Scoring goals as easy as 1, 2, 3, sing Nicole. En als je dat stukje wil luisteren, dan moet je even YouTube checken. Dan moet je zingen, even op uh, googlen naar eh, Nicole Churchinger sings Don't Cha Cha with eh, Adam Chatterall. En dan hoor je de muziek die ze gezongen heeft voor uh, Van Persie. CFM Zandvoort door met muziek. Zometeen onderweg Double Exposure, Songs of Maria. En zometeen de party update. Maar is die muziek van Eric Bennett. En de Afro Peens Revisited je hoort de Real Soul Main Remix nu hier op CFM Zandvoort. Zandvoort, dat was muziek van Double Exposure. Nieuwe muziek op de radio met Everyman. En daarvoor hoorde je Sons of Maria met I Got A Thrill. Het is weer tijd voor de party-update voor deze zaterdag 19 juli 2004. En zoals altijd beginnen we eerst even met Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro voor meer informatie. Check even escape.nl. Natuurlijk achter de deks onze eigen Zandvoortse Raimundo, resident van Escape in Amsterdam. Hij doet het vanavond samen met de NOC en Dennis en Sexy Mr. S on Sex en MC Marbo. Dat vanavond dus in Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond natuurlijk ook eh, een hoop eh, feestjes overdag. Onder andere in het Amsterdamse Bossen Electronic Family. Duurt nog tot 11 uur, maar voordat je de bed belt... laat iedereen was 45 euro met onder andere... Armin van Buren, Cosmic Gate, Emma Hewitt, Jochem Miller... Orion Nielsen en nog En ook vandaag hadden we in het Bijlmerparken Kwaku Zomerfestival... met Gio, Kaiser, Jaw Johnson, Tomaru Travassi en Kenny B. Maar ja, voor die feesten ben je allemaal veel te laat... Maar niet vanavond voor eh, Encore Girls Night Out in de Melkweg. Vanavond vanaf pak een beetje 5 voor 12 tot 5 uur s'nachts. Intrace 10 euro. Met onder andere Abstract, DJ Steak, DJ Prime GF, Washington en Ophelmi. Dat vanavond in de Melkweg Encore Girls Night Out. En vanavond in de Wester-Unie buiten Westen Afterparty. Begint om 11 uur, duurt het 5 uur in de ochtend voor meer informatie check even buitenwest.am, Want eh, de line-up heb ik helaas niet bij de e-mail gekregen. Dus eh, moet je hem zelf maar even opzoeken op de website. En vanavond in de Stalker in Haarlem hebben we Stalkers Zomernachtfestival. Begint wel, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 8 euro. En voor meer informatie check even clubstalker.nl. Met onder andere Oliver Wijter, Paslop en Marijn van Drunen. Dat vanavond dus in de Stalker in Haarlem. Stalkers Zomernachtfestival. En zomer is het zeker, hè? Afgelopen paar dagen richting de 35 graden. Het, was gewoon vies, echt. Ik hou van mooi weer, maar ik was van de week even in, eh, in Parijs met Euro En daar was het ook eh, een bij 35 graden. En dat om half acht avonds nog. Hè. Stond je gewoon midden in het zonnetje, in de rij. pakken bij 80 minuten wachten voor een... Eh, een of andere nieuwe show genaamd uh, Ratatouille. Maar als je er geweest bent, dan is het dat wachtloop achteraf wel een beetje. Maar... CFM Zandvoort. En als je nou denkt van ik wil gewoon lekker in Zandvoort blijven... gewoon even kijken naar Club Soho hier in Zandvoort. Daar is altijd wat te doen. Dan gaan we snel door met de muziek. Rustpunt op je radio met Connor Maynard met Are You Crazy? need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left if you think I'm coming back. Well, don't hold your breath. Nah, I ain't your mister, cause I'm breaking up with you. Should've laid down with your sister. Go now, here's my middle finger. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Come on now. Thank you. crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. There ain't no need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left if you think I'm coming back. Don't hold your breath ain't your mister. No. Cause I'm breaking up with you. Should've hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants me back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now. My name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. ZFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Vandaag zaterdag 19 juli 2014. Voor de muziek, nieuwe muziek wel te bestaan van Mixto met For Love. En daarvoor Ron Caron, Emilio Hernandez met Moranita. The Nightwalk. Onderweg zometeen. Crazy Bank, Stonebridge en Crystal Waters. Maar eerst eventjes de 10 bovenbeste plaat van Dansvoet. Voordat ik het bijna weer vergeten ben. Deze week op 10 Law met Whoop op nummer 9. Vorige week nog op 3, Huxton Wars en Kristen Cummings met Sunrise op 8. Zes plaatsen gezakt voor Basement Jack met Never Say Never. En op 7 nieuwe de lijst My Digital Enemy met Don't Give Up. Op 6 Don Diablo Nighttime. En op 5 Duke Dumont met Won't Look Back. En op 4 Naxos met New Orleans. En op 3 Jesse Rose met Fly Tonight. En op twee deze week twee plaatsen gestegen voor Shima-san. Hij is weer het stijgen. Wie weet komt hij op één. Wie weet, eh, hij heeft pas 14 eh, weken opgestaan of zo. Shima-san ook deze week op één. Net als vorige week Peter Gelderblom en Randy Coleman. Got to be good. Dat waren de tien bovenbeste platen van dansen. En een van die platen komt pas zo meteen voorbij bij DJ Mouse en zijn Global House Vibes. Nu gaan we door met Stonebridge en Crystal Waters met Be Kind. There you go. 11 uur. De stevige beats met DJ Charles, bekend van de Mixo. Voor meer informatie check even uh, eh, Dan vind je alle informatie over DJ Charles.